Dijkers met het NOS Journaal. Een gebouw voor nucleair onderzoek in de Oekraïnse stad Kharkov... is zwaar beschadigd geraakt door beschietingen. De atoomwaakhond van de Verenigde Naties heeft het pand gecontroleerd... en noemt de omvang van de schade nog slechter dan verwacht. Ondanks dat zijn er geen verhoogde waardes radioactieve straling gemeten... bij het onderzoeksgebouw in Kharkov. Oud-Eerste Kamervoorzitter René van der Linden is jarenlang door Rusland ingezet om westerse politici te beïnvloeden, meldt NRC. De prominente CDA'er had geregeld contact met een spion uit Rusland en reisde veel op kosten van Moskou. Van der Linden zou onder meer hebben geprobeerd Europese sancties te beperken. De Volkskrant meldt dat hij door de AIVD in de gaten werd gehouden. Van der Linden zelf ontkent dat hij een spion was. Hij zegt dat hij een goede relatie wilde tussen Rusland en Europa. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp is niet van plan op te stappen... naar aanleiding van het plotselinge vertrek van haar topambtenaren. Ze wil ook doorgaan met het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep. Zij is op een persbijeenkomst. Bergkamp wil wel dat de Kamer zich volgende week over het onderzoek uitspreekt... Ze noemden het vreselijk dat haar topambtenaren zijn opgestapt. Die maakten afgelopen middag bekend dat ze vertrekken vanwege de onrust rond het onderzoek naar Ariep. Daar houden ze onder meer Bergkamp voor verantwoordelijk. De bekende straatkunstenaar Banksy heeft in de Oekraïnse stad Borodjanka een kunstwerk aangebracht op een verwoest gebouw. Borodjanka is een van de voorsteden van hoofdstad Kiev. De plaats werd al vrij snel na het begin van de Russische invasie weer bevrijd maar was door de Russen al grotendeels verwoest. Het weer vannacht helder met weinig wind en het koelt af naar 2 tot 6 graden.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 Ah ouais, c'est vrai ça. Ah, j'ai besoin de checker mille fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un Faisais les gens avant pour organiser un date. Toi, tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran.